Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hulpverleners die afgelopen weekend hebben geholpen bij de explosie in Den Haag... kwamen gisteravond bij elkaar om daarover te praten. Er was een meeting waar iedereen zijn of haar verhaal kon doen en vragen kon stellen. Je hoort de brandweercommandant. Ik heb eh, persoonlijk het verhaal verteld vanuit de brandweer. Hoe de brandweerinzet is begonnen, hoe die eruit gezien heeft... op welke momenten wij hebben moeten schakelen... waarom wij bijstand hebben moeten vragen, waarom het is gegaan zoals het is gegaan. En dat hebben respectievelijk alle anderen andere diensten, dus de politie, de ambulance en de gemeente ook gedaan. De zoektocht naar slachtoffers is inmiddels afgerond. Het sporenonderzoek gaat wel nog verder. De politie houdt rekening met een misdrijf. Bij de explosie op de Tarwekamp zaterdag kwamen zes mensen om het leven. Door de enorme knal stortte een deel van een flat in. Nederlandse bedrijven die pas net zijn opgericht... worden ingezet om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Het CBS ziet sinds de sancties meer export naar buurlanden... als Armenië en Kazachstan. Deze landen exporteren vervolgens meer goederen naar Rusland. Zo'n 800 nieuwe Nederlandse bedrijfjes zijn daarin vaak een tussenhandelaar. En tienduizenden mensen op de Filipijnen moeten hun huizen uit... na een vulkaanuitbarsting op een van de eilanden. Dat gebeurde gisteren in het midden van het land. De uitbarsting is voorbij, maar er kunnen er meer volgen. Ook is er asregen en dat is niet goed voor de gezondheid. 87.000 mensen worden geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het zijn niet alleen drukke tijden voor pakketbezorgers vanwege kerst. Ook vogelliefhebbers kunnen aan de slag. Veel van hen trekken naar de Maashorst. Dat is het grootste natuurgebied van Noord-Brabant. Door de regen zijn er veel plassen ontstaan en daar komen bijzondere vogelsoorten op af. dat laat deze vogelfanaten zich natuurlijk geen twee keer zeggen. We hebben eh, waterhoentjes hebben we gehad, we hebben meerkoeten gehad. Een paardje witte oogeenden, die hebben er twee of drie dagen eh, hier eh, rondgedobberd. Ik denk dat er dan geen drie of vier in heel Nederland te vinden zijn. Ik loop hier al 60 eh, jaar rond en dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Veel van de vogels die dit jaar voor het eerst in het natuurgebied zijn gezien... komen uit het zuiden. De meeste zijn onderweg naar Scandinavië... en gebruiken het Brabantse natuurgebied als tussenstop. Het weer nog veel grijs en af en toe wat motregen. Maar op de meeste plekken is het vandaag droog. Het wordt ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In de regio staat file op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Voor Purmerend Noord heb je ruim 5 minuten vertraging. En rijd je op de N247 van Hoorn naar Amsterdam... dan heb je tussen Volendam en Broek in Waterland Noord ruim 5 minuten oponthoud.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 hebben gisteravond samen teruggeblikt op wat daar allemaal is gebeurd. Bij de explosie kwamen zes mensen om het leven... onder wie drie mensen uit hetzelfde gezin. Vooral jonge MKB-bedrijven worden ingezet om de sancties tegen Rusland te omzeilen, meldt het CBS. Ze exporteerden naar de buurlanden van Rusland, waarna de goederen alsnog werden doorgesluist. De scheepvaart op de Moezel in Duitsland ligt tot zeker eind maart stil vanwege een kapotte sluis. Die werd geramd door een binnenvaartschip. Inmiddels liggen er ongeveer 70 schepen voor anker.